Hey, Marijn hier van de Slam Show. Ik wens jou een geweldig 2026, dat al je dromen uit mogen komen. En als jij nou altijd al gedroomd hebt van een reiswinner naar Las Vegas... dan moet je deze maand naar Slam luisteren... want je maakt kans op een reis naar Las Vegas voor vier personen. De gok van je leven gaat het weekend in met David Guetta om 4 uur vanmiddag. Om 5 uur de Mix Marathon Chart. En dit is John Summit in de mix. Slam Mix Marathon. the standing in the for the Deze man had nog niet zo heel lang geleden gewoon twee fulltime banen. Kantoorbaan en ondertussen in de avond volop op muziek. Op een gegeven moment had hij een eh, half jaar bij elkaar gespaard... om eh, zich volledig op de muziek te kunnen richten. En eh, dat is best aardig uitgepakt. Een van de grootste ter wereld. Je hoort hem een uur lang in de mix. De Sluimmix Marathon, met de man waar het over gaat. Dit is Jan Summit. drink a Diet Coke. She on that Coke diet. floor just like that. Everybody knows we're being looked at. If you're making money, dancing with somebody. Everybody coming to the motherfucking party. verder. Dat je vorige week. Maar nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wat zijn de 15 heetste op de dansvloer op dit moment? Je hoort het vanmiddag dus om 5 uur. 4 uur, David Gedda. En dit is John Summit. Till you're all mine Yeah, I can't resist Eat me up inside inside que te a dar cosas